Timmermans reageerde op een vraag over zijn toespraak bij de VN. Volgens Jeroen Pauw schetste de minister toen een verkeerd beeld... omdat na het voorlopige onderzoek het erop leek... dat de passagiers nauwelijks iets hadden gemerkt. Bij de vliegram kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. In de Syrische stad Kobani is sprake van een humanitaire noodsituatie. Maar internationaal is er geen overeenstemming over wat daaraan moet worden gedaan. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Het creëren van een humanitaire corridor naar de grens met Turkije is volgens het kabinet politiek, juridisch en militair uiterst complex.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 Voor Guinea en Sierra Leone zijn ook coördinatoren aangesteld. Graaf werkte onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie in een aantal Afrikaanse landen, maar ook in Afghanistan en Haiti. Interim-burgemeester Ruud Vreeman van Groningen denkt dat er niet genoeg geld is vrijgemaakt voor het aardbevingsbestendig maken van de regio. Minister Kamp heeft ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Maar volgens Vreeman is dat niet bestemd voor de stad Groningen. Vorige week werden daar voor het eerst bevingen gevoeld. Het weer, het is wisselend bewolkt en er valt een